Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. We staan aan het begin van een wereldwijde koffiecrisis. Dat zeggen experts tegen mijn collega's van Nieuwsuur komt door klimaatverandering, transportkosten en regelgeving. De prijs van koffie zal dus omhoog gaan, maar dat is niet zo erg, zegt deze koffie-expert. Want een kopje koffie is al niet zo duur. Ik vergelijk het altijd een beetje met cola. Kijk, als jij voor 20 euro een pak koffie koopt of voor een kilo koffie koopt... dan kun je daar 140 kopjes koffie uithalen. Maar koop je voor 20 euro eh, cola, dan kan je daar veel minder... kan je minstens voor de helft glaasjes cola uithalen. Dus in principe is koffie eigenlijk al relatief goedkoop. En die prijs zal uiteindelijk... Ja, zal omhoog gaan gewoon door schaarste. En doordat er oplossingen gevonden moeten worden om je te kunnen beschermen, dat de boeren zich kunnen beschermen tegen de klimaatverandering. Het Champions League sprookje voor FC Twente is afgelopen. Ze speelden met 3-3 gelijk tegen Red Bull Salzburg, zag verslaggever Mark Kloostra. Dapper gestreden, er alles aan gedaan. Oosting heeft alle aanvallers gebracht die hij kon brengen. En het heeft uiteindelijk een 3-3 opgeleverd, maar door de 2-1 in Salzburg is dat niet genoeg voor de volgende ronde. De play-offs voor de Champions League. Twente zal zich moeten berusten in een plek in de Europa League. En dan nu tijd voor een beetje romantiek. Want morgen zoenen de planeten Mars en Jupiter met elkaar. Of nou ja, zo lijkt het tenminste vanaf de aarde. De planeten staan in werkelijkheid honderden miljoenen kilometers uit elkaar. Maar Mars en Jupiter staan niet zo vaak zo dicht bij elkaar aan onze hemel. De volgende keer is pas weer in 2033. De heetste boot van Europa voer afgelopen week door Kopenhagen. Daar werd op een feestboot gevierd dat pittige noedels die eerst werden verboden nu toch weer te koop zijn. De Deense overheid verbood het hapje omdat er te veel capsaïne in zou zitten. Dat is het stofje wat pepers zo heet maakt. Na onderzoek bleken die waarden ook weer niet zo hoog te zijn. De fabrikant van de noedels is blij. And after a month, uh, they unfortunately they lifted the ban for two of the three products. Ja, online werden er al grapjes gemaakt dat Denen gewoon eigenlijk niet tegen pittig eten kunnen.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 Goedenavond luisteraars, mijn naam is Charles Duif. En elke Dinsdag tussen de klok van 10 uur s avonds en middernacht draai ik heerlijke easy listening muziek voor u. U kunt via Messenger van Facebook weer verzoekjes indienen als u dat wilt. Moet u even vriend worden met Charles Duif. Charles, net is de koning van Engeland geschreven. Charles Duif, Facebook, vrienden worden. En dan kunt u via Messenger eh, uw verzoekjes indienen. Nu verklappen, luisteraars. Het is hier smoorheet in de studio, maar... Gelukkig heeft het bestuur eh, ervoor gezorgd dat hier een aantal eh, ventilatoren zijn aangevoerd. Zodat we met een raam open eh, al snel een acceptabele temperatuur kunnen bereiken. Ik hoop overigens wel dat u een warm gevoel krijgt van de muziek die ik ga draaien straks. En nu? De openingstune is eh, van de Carpenters. Dat had u niet verwacht misschien, maar dat heet Heather. Instrumentaal nummer. Van de Carpenters. maken, luisteraars, dat kunnen ze. A good bad Joe, he gotta go, me oh my oh. He gotta go, pull the pirogue down the bayou. His Yvonne, the sweetest one, me oh my Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Thibodeau, Fountain oh, the place is buzzing. A kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, they go Jeremia. Pick guitar, fill food jar. misschien van... ja, dat vind ik niet helemaal easy listening. Nou, je kan er toch op een rustige manier naar luisteren. En ik wilde gewoon vanavond eens een keertje vrolijk beginnen. Jambalaya van de Carpenters. Eh, ik ga straks nog een nummer van ze draaien. Want ik vind eh, het zo'n geweldige groep. En met name dan de zangeres Karen Carpenter... die ook nog een eh, uitstekende drumster is. Ik heb het al eerder verteld in de uitzending. Een fenomenale band was het. Een, helaas overleden aan anorexia nervosa. Dat zou je niet verwachten van zo'n mooie dame. Had ze helemaal niet nodig, maar ja. Dit is uh, Eva Cassidy, ook zo'n fenomeen. The American Tune. Many is the time Cassidy met die American Tune. Ja, luisteraars, we gaan even naar de coastline, oftewel naar de kust. En we gaan naar eh, holle grotten, althans als ik het goed vertaal, hollow coves. En eh, dat is een eh, presentje van Willem Bruis voor de rotsen in de branding. De rotsjes in de branding, zegt hij, maar voor mij zijn het echte rotsen in de branding. Nou, voor degene die het bestemd is, die weet ongetwijfeld wie ik daarmee bedoel. Voor jullie speciaal dit prachtige nummer van... Hollow ghosts. leaving home for the coastline Someplace under the sun I feel my heart for the first time Cause now I'm moving on, yeah, I'm moving on And there's a place that I've dreamed of where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside. The way it fills our lungs. The fire burns in the night sky. This life will keep us young, yeah, keep us young. We'll sleep by the ocean. Our hearts will move with the tide, and we will wake in the morning to see the sun paint the sky. I'm moving far away to a sunny place just you and me. Feels like we're in a dream. You know. Corda Rotjes in de branding. Prachtig nummer, eh, luisteraars. Ja, eh, ben ik ook niet anders gewend van Willem Bruis. En die weet precies wat hij zijn eh, collega's, moet ik eigenlijk zeggen... Eh, eh, waar hij zijn collega's mee wil verwennen. Zo moet ik het formuleren. Even terug naar de Carpenters. Ze gaan nu bewijzen dat zij muziek kunnen maken. I can make music, zegt Karen. Here I am just sitting around... with an old piano in a vacant room, and the same old feelings come again. So uncertain, hurt, and scared. I thought I grew, but here I am again. I should have seen the train be passing through. I thought I knew. zat er <laughs> helemaal, naast. Het is niet I can make music, maar I can't make music. Ja, dat heeft alles met de liefde te maken. Als je je liefje verliest, dan heeft niets meer zin. Dan kan je niet meer rijmen, dan kan je niet meer zingen. Dan kan je niet meer spelen. Althans, ik vermoed dat dat de strekking was van de tekst van het liedje. We gaan luisteren naar drie hele speciale artiesten. Brian Adams, Rod Stewart en Sting. En samen zingen zij All for Love. when it's love Stewart en Ryan Adams met All for Love. Iedereen heeft wel een eh, geheimzinnig leven. Een geheim leven. En het wordt prachtig bezongen door Leonard Cohen. still latest hit to the wisdom of old. wil ik wel van u weten natuurlijk... of u ook zo'n eh, geheimzinnig leven heeft, luisteraars... als uh, Leonard Cohen. Ik weet niet of u er een liefhebber van bent, maar ik wel. Eh, dan heb ik het over Roy Orbison. Een man ook met een geweldige stem... en een geweldige hoeveelheid prachtige nummers. Zowel uptempo als, als rustig. Nou, omdat het tussen eb en vloed is gaan we verder met Only the Lonely. Dum dum. Ja, het zijn over het algemeen korte, korte nummers. Eh, überhaupt in de jaren 60, 70. Liedjes duurden hooguit 2 minuten 40 seconden of zo. En dan was het weer afgelopen. Maar maakt niet uit. Eh, niet minder mooi.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 closed the door. and left me blind. Ja, dat nummer wat we natuurlijk allemaal zo goed kennen van eh, George Michael. Eh, en ook natuurlijk Elton John, want die hebben het ook nog samen gezongen. Don't let the sun go down on me. De volgende is eh, voor Dolly Tempierik. En niets is meer hetzelfde, Dolly. Nothing is the same. Carrie Moore. another the same without. What would I give to see your face? Nothing's the same without you. Nothing's the same. Nothing's the same. Nothing's the same without zal ooit meer hetzelfde zijn. Nu jij er niet meer bent. Nothing the same without you. Prachtig verzoek van Dolly Tempierik. Dolly, bedankt namens alle luisteraars natuurlijk. Hè? Dit is Enya. Winter Came. Ah, mag nog wel even wegblijven, de winter. En ja, je kan het altijd, altijd draaien. Het is altijd prachtige muziek. Veelal instrumentaal, met af en toe wel een, eh, een damesstemmetje toegevoegd. Ja, luisteraars, mijn eh, computer laat me in de steek, maar eh, mijn platen spelen niet.